Goedemiddag, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. Partijen in de Tweede Kamer zijn boos. Meerdere moslimorganisaties willen dat het strafbaar wordt om de profeet Mohammed te beledigen. En een petitie daarvoor is al 120.000 keer ondertekend. Maar verschillende partijen vinden het niet kunnen dat die petitie er komt... vlak nadat in Frankrijk een docent is vermoord die in de les Mohammed-cartoons besprak. De petitie werd door Denk verdedigd. Ik begrijp niet waarom daar zoveel kritiek op is. los van de timing. Vindt u het nou ook niet ongelooflijk asociaal dat je twee dagen na een onthoofding van een docent zegt... laten we eens kijken waarom die mensen zo boos werden? Verbieden is het laatste wat we moeten. Maar ik vind dat je wel daar een discussie over kunt voeren. Het enige wat u doet is wegkijken en wegbagatelliseren. Doe het niet, want er is niemand bij gebaat. De heer Azarkan. voorzitter, wat een ongelofelijke boosheid. Natuurlijk keurt u die moord niet, eh, niet goed. En dat, ik, ik, ik schuif dat niet in de schoenen. Maar wat u dan wel zegt, hij had een punt. Hey, voorzitter, dat is rijste larikoek met je had een punt. zit me echt zo op te vreten. Bijna de helft van alle ouderen is bang dat dit dit jaar een eenzame kerst wordt. Ze durven er niet op uit en vinden het door corona ook spannend om mensen over de vloer te krijgen. De Ouderenbond start daarom een kerstkaartenactie. En ze hopen dat duizenden mensen opa of oma een kaartje sturen. Iedereen die bij de GGD een coronatest aanvraagt weet binnen twee dagen of die besmet is. Duurt nu gemiddeld 10 uur voordat je je kan laten testen. Het wachten op de uitslag duurt gemiddeld 32 uur. Veel leerlingen van groep 8 kiezen in deze periode naar welke middelbare school ze willen. Normaal gaan ze naar open dagen, maar dat kan nu niet door corona. En deze middelbare school in Rotterdam geeft daarom VR-rondleidingen. Oh, de bel. Ga je mee? hey, die is te laat. <laughs> oh, wacht even. Wij ook. Best tof vinden deze bijna brugklassers. Ik vond het leuk dat je in vijf minuten heel snel kennis kan maken met de school en eh, ik ga natuurlijk liever gewoon echt naar binnen en de sfeer daar een beetje voelen. Maar dit, is, dit is ook wel leuk. Het weer, het kan even regenen, maar de zon breekt ook soms door. Het is een graad of 12. Morgen is het een groot deel van de dag droog, maar wel veel bewolking. En het wordt 12 tot 14 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A27 vanuit Almere naar Utrecht is bij knooppunt Eemnes eh, op de verbindingsweg naar de A1 een vrachtwagencombinatie geschaard. De verbindingsweg is dicht. Verkeer richting Hilversum volgt te de Amersfoort eh, of Amsterdam over de A6 en de A1. Op de A27 vanuit Almere naar Utrecht ook file. Bij knooppunt Eemnes 2 eh, kilometer met 10 minuten vertraging, want er zijn er twee rijstroken dicht.